Het NOS Nieuws van 12 uur. Joer Benitski met het NOS Journaal. De VVD-fractie blijft achter het regeerakkoord staan. Dat heeft de nieuwe fractievoorzitter Zeilstra gezegd. De fractie heeft een groot deel van de middag vergaderd... over de inkomensafhankelijke zorgpremie. Zeilstra noemt die premie een pijnlijke maatregel... maar de fractie steunt die wel. Hij benadrukte dat de inkomensafhankelijke zorgpremie pas in 2014 ingaat... en nog moet worden uitgewerkt. De Nederlandse hulporganisatie 1% Club heeft 100.000 dollar gekregen van de Bill en Melinda Gates Foundation. Het fonds van Gates koos het Nederlandse idee uit duizenden inzendingen uit 80 landen. De 1% Club zorgt ervoor dat mensen in ontwikkelingslanden die geld krijgen... via mobiele telefoons en sociale media direct kunnen laten weten hoe het geld wordt besteed. In Voorst bij Apeldoorn is brand uitgebroken bij een van de grootste sauna- en wellness resorts van Nederland. Het vuur woedt in een van de grote vrijstaande buitensauna's. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen gebouwen. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens de brandweer konden alle gasten de sauna op tijd verlaten. FC Twente is in het bekertoernooi verrassend uitgeschakeld door FC Den Bosch... Die club staat op de dertiende plaats in de eerste divisie. Den Bosch versloeg de koploper van de eredivisie met 2-1. FC Twente speelde een groot deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart. In de slotfase kreeg nog een FC Twente-speler rood. Feyenoord won met 4-0 van stadsgenoot Xerxes. AZ won tegen SWZ uit Sneek met 4-1 en Heerenveen-Hollandia werd 1-0.